Die afspraken hebben minister Eurlings en Air France KLM gemaakt. Het akkoord neemt de vrees weg dat Air France KLM zijn Nederlandse dochter op termijn uit Nederland haalt en Schiphol een regionaal vliegveld wordt. Peuters van drie jaar zouden vijf ochtenden in de week naar de basisschool moeten kunnen, vindt de onderwijsraad. De uitbreiding van het onderwijsaanbod is een stimulans voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De meeste driejarigen gaan nu naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Maar de kwaliteit van die instellingen lijkt volgens de onderwijsraad achteruit te gaan. Ouders mogen zelf beslissen of hun driejarige peuter naar de basisschool gaat, adviseert de raad. PvdA-leider Cohen heeft spijt van de manier waarop hij het verkiezingsprogramma heeft laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Aan het CPB had de PvdA gemeld dat de AOW-leeftijd al in 2015 zou worden verhoogd, terwijl de partij de verhoging pas in 2020 wil. Volgens de PvdA is 2015 genoemd om aan de modellen van het CPB tegemoet te komen. Dat hadden we beter niet kunnen doen, zegt Cohen nu. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton praat in Zuid-Korea over de oplopende spanningen tussen beide Korea's. Gisteren verbrak Noord-Korea alle banden met Zuid-Korea. Het salinistische land ontkent verantwoordelijk te zijn voor het torpederen van een Zuid-Koreaans marineschip. Maar volgens Zuid-Korea is er voldoende bewijs voor. Seoul legt de zaak voor aan de VN-veiligheidsraad. Het Rode Kruis heeft voor de Taliban in Afghanistan een medische basistraining verzorgd. Zo kunnen de rebellen hun gewonden eerste hulp verlenen. De Afghaanse regering noemt de hulp aan de Taliban uiterst controversieel. Het Rode Kruis, voor de eigen medewerkers van